is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vier oppositie bij de parlementsverkiezingen van volgende maand... een sterker front vormen tegen de AK-partij van president Erdogan. Turkije wordt al 16 jaar geregeerd door de AK-partij. Oppositiepartijen krijgen nauwelijks voet aan de grond... mede doordat ze nauwelijks samenwerken. De partijen willen onder meer het herstel van de vrijheid van meningsuiting... en de onafhankelijkheid van justitie. Bij de presidentsverkiezingen die op dezelfde dag worden gehouden... hebben de partijen wel een eigen kandidaat... Erdogan heeft de verkiezingen vervroegd in een poging zijn macht te vergroten. De vredesonderhandelingen tussen Colombia en guerrillabeweging ELN gaan verder in Cuba. De gesprekken begonnen vorig jaar in de hoofdstad van Ecuador, Quito. Maar president Moreno van Ecuador zei vorige maand dat de ELN moet ophouden met het geweld. De guerrillabeweging heeft zich ondanks de vredesgesprekken toch schuldig gemaakt aan aanslagen en ontvoeringen. Zoals die van spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman. Colombia en de ELN hebben nu in een verklaring bekendgemaakt dat de gesprekken in Cuba in eerste instantie vooral gericht zijn op het sluiten van een nieuwe wapenstilstand. Die liep in januari af. De drie mensen die gistermiddag in Den Haag door een verwarde man werden neergestoken zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar, meldt de politie. De dader is een man van 31 uit Den Haag, maar stak in de buurt van station Hollandspoor drie mensen met een mes. Agenten schoten hem vervolgens in zijn been en arresteerden hem. De man is een bekende van de politie. Het motief voor zijn daad is onduidelijk. Op sociale media circuleren filmpjes die door getuigen zijn gemaakt. De recherche doet een oproep om de beelden vanwege het onderzoek aan de politie te geven. Het weer helder en rustig met minima tussen 5 en 8 graden. Kleine kans op wat mist. Overdag opnieuw zonnig en warm met 18 graden op de Wadden. Een gaat of 22 in de kustprovincies en 25 graden maart. Ook maandag en dinsdag is het zomers weer.